Dik Hark met het NOS Journaal. Gemeenten laten rekeningen nog steeds liggen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddeld ruim 38 dagen duurt voor een nota wordt betaald. Dat is wel beter dan in 2009, maar de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB is nog niet tevreden. De Rijksoverheid betaalt rekeningen wel steeds op tijd, maar gemeenten blijven daarbij achter. In de Twentse gemeente Born, Borne worden rekeningen het snelst betaald, gemiddeld na 17 dagen. Rusland is niet van plan het importverbod voor verse groenten uit de Europese Unie snel op te heffen. De EU eist dat, maar de regering in Moskou wil eerst weten waar de EHEC-bacterie die veel mensen ziek maakt vandaan komt. De EU exporteert jaarlijks voor bijna 600 miljoen euro aan groenten naar Rusland. Nederlandse tuiners nemen daarvan een flink deel voor hun rekening. In Centraal-Rusland zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege ontploffingen en een brand in een munitiedepot. In het depot ligt 10.000 ton aan granaten opgestagen. In de wijde omtrek komen scherven van de granaten terecht. Het is nog niet duidelijk of er doden zijn gevallen. Wel zijn er zo'n 30 mensen gewond geraakt. Voor de Russische brandweer is het te gevaarlijk om dichtbij het depot te komen, waardoor de brand moeilijk is te blussen. De wapenopslagplaats ligt in de regio Oetmoertië. In dit gebied worden zowat alle Russische wapens gemaakt. Radko Mladic wordt deze ochtend formeel aangeklaagd door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij was tijdens de oorlog in Bosnië begin jaren 90 de opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger. Mladic gaf leiding bij de belegering van de Bosnische hoofdstad Sarajevo en bij het wegvoeren en vermoorden van meer dan 7000 moslimmannen in Srebrenica. Bij een olieraffinaderij in Wales zijn bij een explosie vier mensen omgekomen. Door de ontploffing brak er brand uit, maar die is inmiddels bedwongen. De explosie is waarschijnlijk het gevolg geweest van een fout tijdens onderhoudswerkzaamheden. De vier slachtoffers konden na een paar uur zoeken worden geborgen.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 wij zijn het uur begonnen met um, Adele met Set Fire to the Rain. En het tweede nummer was Jacqueline Govert van Cressip. samen met Alan Clark, Wherever I Go. Ja, en eh, ik heb eh, onlangs eh, twee, maar liefst twee cd's gekocht van Adele. Daar was ik helemaal verliefd op geworden, want mijn kleinkinderen nogal veel draaien. En ik vind dat toch wel wat Jessie hebben. En ik ga er nog een nummer voor draaien, want die twee nummers zijn eigenlijk bestemd voor de familie van Ede. Een gevestigde naam op het strand als het gaat om de prachtige huisjes van KVS. Dus ik ga er nog een draaien. En dat is Don't You Remember. again. was eens dus even genieten van Rachel samen met Nora Jones. We gaan naar Tineke Postma. Ook zij gaat met haar kwartet optreden op Sea Jazz Festival. En dat is wel op zondag de 10e juli in de zaal Madeira. Het wordt eh, niet al te laat, maar om half tien gaat dat starten. En ik ga van haar een nummer draaien. Luister naar Comprendo. bijzondere pianist die internationale klasse uitstraalt. En volgens mij is hij ook hier in Zandvoort al in het prachtige jazzcultuurhuis De Krocht eh, gast geweest. Heel mooi. Hij werd begeleid ook nog eens een keer door eh, Martijn van Itterson en de bassisten Ruben Roberts en Ruud Jacobs en Martijn van Ittersen is natuurlijk de bekende gitarist. Prachtige compositie was dat, TC Inch, Wonderful. Maar hij doet veel meer, want hij is natuurlijk ook eh, te zien op het Noordzee eh, Jazz Festival. En hij treedt daar maar liefst op met het eh, Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Dat wordt voorgezeten door Henk Meutgeert. En we gaan een nummer van dat jazzorkest draaien. En dat nu dan zonder Peter Beets. Maar dan moet u zaterdag 9 juli naar het Noordzee Jazz Festival gaan. We gaan een heerlijk nummer naar, eh, wel bekend van Billy Strayhorn van Argement. En dat is ook nog bewerkt door Henk Meutgaard. En de gastsolist op dit nummer is Walter Wierbos. Laten we gaan luisteren naar Chelsea Bridge oh oh Música komatanda uniache topwe we bobe malinga mpe mendeke batono uitikanedutu ma mama unaso Richard Bona, een nummer wat uh, een beetje een andere sfeer heeft, maar wel mooi, vind ik dat. Volgens mij treedt hij ook op op het North Jazz Festival. Ik heb eh, in elk geval ergens zijn naam zien staan. En ik zie, ja, ik zie het nu op zondag 10 juli. Richard Bona en hij doet dat samen met Raoul Midon. V. Klaas is er ook, heb ik gezien. Maar tijd heb ik al gedraaid een keer van een ander. En dat doe ik dus niet. Het WDR Big Band gaat daarbij optreden. Maar ik weet ook dat eh, zij weer aanwezig is. En dan heb ik het over de grote. De grote de aarde op dit moment. Madeleine Peru. En zij gaat nu voor ons een nummertje laten horen. En dat is The Way You Look Tonight. smile so warm And your cheeks so soft There's nothing for me but to love you Just the way you look tonight With each word your tenderness grows Won't you ever change? Keep that breathless charm Won't you please arrange it? Cause I love you Just the way you look tonight apart And that laugh that wrinkled your nose Touches my foolish heart You're lovely, don't you ever change Keep that breathless charm you sweet in everything we do. Anytime when I'm with you, I can feel this love that's true. On a day like this, just chilling with my miss. So and blow a kiss as I know the kids playing jump rope and it's just that time again. Rewind again, sunshine and some Heineken. Listening to the noise and then rewind again. Barbecue the picnic, drink wine with friends. On a day like this, chilling with my favorite people to be with. I'm feeling so free with my people and Anytime I'm you There's something sweet in everything we do I think that's something sweet in everything we do I think that we are wishes Girl, you know how true I think that's something sweet in everything we do I think that we are wishes Yeah, yeah, yeah, yeah There's something inside of you. de nieuwe generatie. Zo zou je Moonbaker eigenlijk wel kunnen noemen. Waarin Piet Philly ook een belangrijke rol vervulde. Something Sweet was het nummer. En dat is eigenlijk ook een beetje de gang van zaken bij het Noordzee Jazz Festival. Aan de ene kant respect voor het verleden. En heel veel muziek van het heden. Maar ook een behoorlijke knipoog naar de toekomst toe. Een aantal mensen die in het verleden eh, eh, goed eh, gefunctioneerd hebben op het Noordse Jazzveld Festival was Salomon Burke. Maar hij is helaas overleden. Maar een leuk nummer heb ik in mijn handen te pakken gekregen van Salomon Burke met Dolly Parton. Tomorrow is forever. Take my hand and run with me out of the past called yesterday. Walk with me. the future of tomorrow Yesterday must be forgot No looking back, no matter what There's nothing there but memory That brings sorrow passing time. zeggen dat dat nummer For Love heette. En dat dat Sabrina Stark was. En die gaat optreden op zondag 10 juli tijdens het North Jazz Festival. En dat doet ze in de zaal Mississippi. En dat zijn de wat kleinere zalen. En je moet zorgen dat je als je dat wil horen. En het is natuurlijk een gigant. Het is prachtig om haar te zien optreden. Dan moet je zorgen dat je erbij bent. Maar er is meer te genieten natuurlijk op zo'n eh, festival. En dat was eh, vorig jaar ook raak. En toen was eh, Adele daar. En eh, van haar eerste cd, toen was ze 19 jaar maar liefst, heeft ze ook al prachtige nummers eh, staan. En van haar draai ik nog een nummer van die eerste cd. Melt My Heart to Stone. Right under my feet is air made of bricks. It pulls me down and turns me weak for you. I find myself repeating like a broken tune And I'm forever excusing your intentions Then I give in to my pretendings Wish forgive you each time Without me knowing They melt my heart to stone And I hear your words klok is onverbiddelijk. Wij gaan afscheid nemen. En dat is David Habig en Fred Kroonsberg. Twee uur lang. ZFM Jazz Zandvoort. dat moet ik speciaal zeggen van onze volgende presentator die hier al helemaal naast me zit. En zich aan het voorbereiden is met zijn eh, mobiele telefoon en technische computers die worden aangerukt. Dus dat, eh, dat gaat een spetterend feest worden. Wij hebben ons vanochtend heel veel bezig gehouden met de komende tijd. Want er staat een schitterend programma te wachten als je naar het Noordzee Jazz Festival gaat wat te denken van Tom Jones. Wat te denken van, eh, van Sabrina Stark. En als je nog eens een keer eh, op, een, eh, op, een, op de vrijdag gaat, dan kom je daar een enorme line-up terecht. Want als je daar naar de Niles-zaal gaat, krijg je eerst Matt Schofield, dan maar liefst Alan Clark, dan B.B. King, Paul Simon en Larry Graham. en Graham Central Station. En dan ben je onder de pannen vanaf 6 uur en het eindigt dan om kwart over één. Mooier kan het niet. Je moet er wel wat voor betalen en voor over hebben.